Jan van der Putten met het NOS-journaal. Opnieuw is er een kledingwinkel in financiële problemen. Damesmodeketen Didi heeft uitstel van betaling gekregen. De webshop van het bedrijf is dicht. Didi bestaat ongeveer 40 jaar en heeft 81 winkels in heel het land. Het is nog niet bekend wat er met het personeel gebeurt. Voorlopig blijven de winkels van Didi open. Gisteren werd bekend dat kledingketen Steps en Promis de meeste winkels sluiten. In Wenen is het nieuwe kabinet van premier Koerts beëdigd. Zijn conservatieve EVP is een coalitie aangegaan met de Groenen... die voor het eerst gaan regeren. Koerts is met zijn 33 jaar de jongste premier ter wereld. Eind 2017 kwam hij voor het eerst aan de macht... toen een coalitie met de rechtspopulistische FPE. En dat kabinet viel vorig jaar door een corruptieschandaal... rond de voorman van de FPE... die bereid leek te zijn tot omkoping en Russische inmenging... bij de Oostenrijkse verkiezingen. De uitvaart van de Iraanse generaal Soleimani is voor onbepaalde tijd uitgesteld... vanwege doden in de toegestroomde mensenmassa. De generaal, die bij een Amerikaanse droneaanval om het leven kwam... zou in de loop van de dag in de stad Kerman worden begraven. In de enorme massa omstanders brak door onbekende oorzaak paniek uit. Tientallen mensen werden onder de voet gelopen. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn er 40 doden en ruim 200 gewonden. De afgelopen dagen maakte de kist met Soleimani een tour door Iran. Gisteren trok het afscheid in de hoofdstad Teheran... naar schatting zeker een miljoen mensen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er geen plannen zijn om historisch belangrijke plaatsen of gebouwen in Iran te bombarderen. Het Pentagon neemt daarmee afstand van het dreigement van president Trump. Die had zaterdag in een tweet gedreigd om Iraans cultureel erfgoed aan te vallen als Iran Amerikanen in de regio aanvalt. Het weer, bewolking, vooral in het westen en noorden ook zon. Het blijft droog en het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en regen of matregen, Het wordt erg zacht met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in de regio. Op de N230 van Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Maarsen Dorp en Overvecht. Vertraging is een kwartier... En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp doe je er vijf minuten langer over tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek.